4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hussein Bolt heeft op de Olympische Spelen geschiedenis geschreven... door voor de derde keer in zijn carrière goud te winnen op de 100 meter. De Jamaikaan liep het koningsnummer in 9 seconden en 81 honderdste. Daarmee bleef hij zijn rivaal Justin Gatlin uit Amerika voor. Het brons was voor de Canadees Andre de Grasse. In totaal heeft Usain Bolt nu zeven Olympische titels op zijn naam staan. Hij won de 100 meter ook al in Londen in 2012 en in Peking in 2008. De Zuid-Afrikaan Wade van Niekerk heeft op de Olympische Spelen een wereldrecord gelopen. Hij won op de 400 meter goud in een spectaculaire tijd van 43 seconden en 300ste. Het oude wereldrecord stond op naam van Michael Johnson en dateerde uit 1999. De Nederlandse hockeyers hebben zich op de Olympische Spelen op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finales. Ze wonnen met overmacht van regerend wereldkampioen Australië. Het werd 4-0 door doelpunten van Bakker, De Voogd, Verga en Van der Weerde. Oranje staat morgen in de halve finale tegenover België. In Syrië zijn zeker 15 rebellen gedood bij een zelfmoordaanslag. De dader blies zichzelf op bij een bus met strijders... vlakbij een grensovergang aan de Turkse grens. Dat gebeurde in de provincie Idlib, een bolwerk van de Syrische rebellen... die worden gesteund door Turkije. Via de grensovergang krijgen ze onder meer wapens geleverd. Naast 15 doden vielen bij de zelfmoordaanslag zo'n 25 gewonden. In een Zuid-Franse badplaats is gisteravond paniek uitgebroken nadat vanuit een auto vuurwerk op straat werd gegooid. In de chaos die ontstond raakten ongeveer 40 mensen licht gewond. Het gebeurde in de badplaats Juan-les-Pins, ongeveer 25 kilometer van Nice. Veel mensen dachten dat er een aanslag werd gepleegd en zochten dekking in bars en restaurants. Vorige maand vielen in Nice 85 doden toen een man met een vrachtwagen inreed op een mensenmassa op de boulevard.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 Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm. September face. We knew that he was there on the case.